gelijknamige gefilmd The Commitments met Mustang Sally. En dan eh, hebben we het over 1991. Ehm, daarvoor hoorden we onder andere, eh, dan moet ik weer even heel erg hard nadenken... want ik vergeet het altijd wat ik draai. Dan ben ik zo druk bezig. Hot Child in the City van Nick Liler. Dat was er eentje. En eh, volgens mij draaiden we ook nog Tennessee Wall Street Shuffle. En Dire Straits. En die hadden iets met het zwemmen in de pool. Ik zeg het nog maar een keertje. We hebben een eigen pagina op Facebook. TFM breekt de week aan elkaar geschreven. En eh, daar vindt u alle informatie over het programma. Eh, ik ben eigenlijk vanavond verder van weinig woorden. Veel koffie en eh, erg goede muziek. En daar gaan we gewoon weer verder. Let's Clean Up the Catro van de Philadelphia Old Stars. Een gelegenheidsformatie die bestond uit MFSB, het orkest. The Three Degrees en Lou Rolls. Naar aanleiding van een langdurige staking in, eh, in Philadelphia. En eh, daar maakt het dus dit eh, lied over. You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there. You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. tell them it's true. I was made for you. I climbed across. hiding the world hier gaat iets fout. Dat is heel, heel, heel vervelend. Maar ze stopt er in één keer mee. Ik moet kijken of ik dat even goed kan brengen. Daar is ze weer. Randy Carlyle was dat op speciaal verzoek van een trouwe luisteraar uit het hoge noorden. <laughs> de fotter heet het, geloof ik daar. Ja. Eh, de Story heet het. Eh, tja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Maar goed, dat, dat doet toch ook niet toe. Dus op zich is dat niet zo belangrijk. Het is eh, een nummer wat gewaardeerd wordt en wat geloof ik, in de diverse hitlijsten ook wel redelijk goed gaat presteren. Daar ben ik van overtuigd. Daarvoor eh, hadden we de B-52's met Love Shack. We draaiden een stuk van, eh, hoe heet die ook weer? Uh, eh, Mapienko, Jee, yeah. En dat was een, cover van een nummer wat uh, Georgie Fame ooit heeft gezongen. En grote hit van heeft gemaakt. Dat heb ik ook trouwens nog ergens liggen. Dus misschien dat we die ook nog wel eens een keertje kunnen draaien.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 Dat hoeven we nu niet meer te horen. Ik moet zeggen dat de eh, aanmeldingen, of de likes moet ik, eh, moet ik ze noemen, hè, op de nieuwe pagina. CFM Breekt de Week. Behoorlijk eh, aanlopen. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. we gaan gewoon nog even lekker verder met muziek. Want het schiet alweer aardig op. 21 uur 38 op CFM Zandvoort. Simple Minds. Yes, alive and kicking. een beetje tegen het einde aan. Uh, ik hoop dat u een beetje geniet trouwens. Het is eh, misschien wel iets anders wat muziek betreft dan wat u gewend bent hier op CFM. Maar daar, eh, daar werken we ook hard aan. Leuke geitje is dat, dat we misschien binnenkort eens een keertje gaan draaien in Nuf. Daar hebben we er heel voorzichtig over gesproken. En ja, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn, want dan kunnen we er echt een feest van maken, daar in de Haltestraat. Daar eh, gaan trouwens hele leuke dingen gebeuren met eh, Van Kessel. Dat is, wordt ook georganiseerd door NUF in samenwerking met uh, Chin Chin. De Chin, u weet wel, de discotheek. De oh nee, de twee, een van de twee discotheken die we rijk zijn. maar daar moet u de krant even voor volgen en de aanplakbiljetten, want die zullen ongetwijfeld gaan komen. Goed, we gaan even verder. En eh, dat eh, houdt een beetje verband met eh, wat ik zo dadelijk na tienen ga doen. He knows. lekker. Hè? Ten Years After live met Going Home. Een ongelooflijk goede bent. Het zit erop. Ja, het zit er helemaal op. Het is haast tien uur. Tot tien uur draaien we nog één nummertje voor u. Wouldn't it be nice van de Beach Boys. En eh, zij zingen dat omdat zij hopen dat ik volgende week weer terugkom.